Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Bij een grote uitroepen de aanslagen te plegen op winkelcentra die door Joden of Amerikanen worden geëxploiteerd. De spreker in de video heeft het ook over winkelcentra in Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk. Het lichaam dat vanochtend in een natuurgebied bij Nijmegen werd gevonden... is inderdaad van de vermiste Mariska Peters. De politie hield er al rekening mee dat het de 21-jarige vrouw uit Nijmegen zou zijn. Mariska Peters verdween twee weken geleden toen ze onderweg was naar een vriendin. De politie vermoedt een misdrijf. In Zuid-Afrika zijn honderden mijnwerkers gered uit een goudmijn waar brand was uitgebroken. Alle 468 werknemers zijn in veiligheid gebracht. Dat meldt het bedrijf dat de mijn exploiteert. De brand brak vanochtend uit in de goudmijn die zo'n 75 kilometer van Johannesburg ligt en een van de diepste ter wereld is. Waarschijnlijk is het vuur ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden. De burgemeester van Rome wil een benefietwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Italië om op die manier de schade te betalen die Feyenoord hooligans afgelopen weekend hebben veroorzaakt. Burgemeester Marino stelt voor dat de wedstrijd in de Kuip in Rotterdam wordt gespeeld. en legt het plan neer bij de Italiaanse voetbalbond. Het weer, regen en natte sneeuw. En daardoor kan het glad zijn. Er staat een stormachtige wind. Aan zee is het stormachtig kracht 6 tot 8. Morgenochtend wordt het droog. Dan neemt de wind af en dan breekt de zon door.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 We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.